van de Putten met het NOS-journaal. De leiders van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk zeggen dat de NAVO doorgaat met acties in Libië tot Gaddafi weg is. Het is volgens president Obama, premier Cameron en president Sarkozy ondenkbaar dat iemand die zijn eigen volk afslacht een rol kan spelen in een toekomstige regering. Dat zou verraad zijn aan het Libische volk, vinden zij. De exploitant van de kerncentrale in Fukushima moet zo snel mogelijk schadevergoedingen gaan betalen. Het Japanse ministerie van Handel heeft dat bepaald. Gezinnen die vanwege de hoge straling hun huis uit moesten hebben recht op ruim 8000 euro en alleenstaanden op ruim 6000. Het gaat om voorlopige bedragen. In totaal zijn 48.000 gezinnen geëvacueerd uit een gebied met een straal van 30 kilometer rond de Fukushima-centrale. In Gaza is het lichaam van een Italiaan gevonden die gisteren was ontvoerd. Volgens Hamas is die vermoord door een splintergroep die contacten heeft met Al-Qaeda. De Italiaan Vittorio Arrigoni was lid van een vredesorganisatie die de Palestijnen steunt. De ontvoerders eisten in een filmpje op internet de vrijlating van hun leider in ruil voor de Italiaan. Tristan van der Vlis, de dader van de schietpartij in Alphen aan de Rijn, heeft een aantal malen gericht geschoten. De Haagse hoofdofficier van justitie, Nooy, heeft de bewakingsbeelden bekeken. In Pauw en Witteman vertelde zij dat te zien is hoe de schutter rustig door het winkelcentrum loopt. Uit aantekeningen blijkt volgens Nooy dat van der Vlis boos was op God, de mensen en de maatschappij. In Buffalo is een informatiebijeenkomst gehouden naar aanleiding van het geweld van woensdagavond. Er kwamen zo'n 150 mensen op af. Ze werden bijgepraat door de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politie. Ze kwamen niet met nieuwe feiten. Waarnemend burgemeester van der Zaag zei te hopen dat de rust in Buffalo snel terugkeert.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 It's wrong for me. love the way I am Cause all my life I've been oppressed You're not the first to say I am a song of hope, a noble thought. But how long must the people die before the guilty ones are caught?